Bij alle invallen zijn 37 verdachten opgepakt, onder wie de mogelijke bendeleider. Volgens de politie van Kroatië, die de operatie leidde, werd Nederland gebruikt als doorvoerhaven. Drugs uit Turkije en Montenegro werden hier ingevoerd, versneden en naar andere Europese landen gesmokkeld. Rond deze tijd wordt uitspraak gedaan in de zaak van Sanda Dia. Hij overleed vijf jaar geleden tijdens de ontgroening van een studentenvereniging in Leuven. De jongen werd toen eh, in die bewuste nacht eh, in een zelfgegraven put gezet. Heeft daar urenlang emmers met ijskoud water over zich heen gekregen midden in eh, december. En moest vervolgens ook nog allemaal hele vieze mengsels drinken met gemalen muizen, levende goudvissen en enorme hoeveelheden vis 18 leden van de studentenvereniging staan voor de rechter. Ze kunnen tot 4 jaar cel krijgen. Bijzondere toestand in een vliegtuig in Zuid-Korea. Vlak voor de landing vloog ineens een van de nooddeuren open. Het toestel kon veilig landen. Sommige passagiers schrokken zo erg dat ze met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis zijn gebracht. En een jurkje dat er in het echt totaal anders uitziet dan op de foto. Of een oplader die na twee keer gebruiken al kapot gaat. Iedereen die wel eens wat bestelt via een Chinese webshop weet dat je soms van een koude kermis thuis kunt komen. Daarom komen er strengere Europese regels. Bedrijven buiten Europa mogen alleen spullen verkopen in de EU... als ze ook een Europees aanspreekpunt hebben waar je heen kunt als het misgaat. De bedoeling is dat er minder onveilige producten verkocht gaan worden. Het weer in het noorden wat stapelwolken, maar vooral veel zon vandaag. In Groningen max 15 graden. In Limburg wordt de 20 aangetikt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB komt in de file op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar.